Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Als het aan mijn ligt gaat het pensioenakkoord in de ijskast. Hij vraagt de Eerste Kamer te stoppen met de behandeling van een wetsvoorstel over verhoging van de pensioenleeftijd. Kamp wil eerst de afspraken uitwerken die vorige week in de Tweede Kamer zijn gemaakt over extra bezuinigingen. Volgens die afspraken gaat de pensioenleeftijd veel sneller omhoog dan in het wetsvoorstel. In het proces tegen Anders Breivik in Oslo zijn de eerste getuigen gehoord van het bloedbad op Utøya. Aan het woord kwam onder andere de kapitein van de veerboot naar het eiland. Die vertelde dat hij Breivik, die een politieuniform droeg, nog heeft geholpen om zijn tas met wapens op te bergen. Eenmaal aan de overkant schoot Breivik de vriendin van de kapitein dood. Later vervoerde de kapitein mensen die aan Breivik waren ontkomen naar het vasteland. In Moskou heeft de vroegere Sovjet-leider Gorbachev de hoogste Russische onderscheiding in ontvangst genomen, de Andreas-orde. De orde werd in het Kremlin uitgereikt door president Medvedev. Gorbachev, die eerder de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, wordt onderscheiden vanwege zijn verdiensten voor Rusland. Gorbachev zorgde ervoor dat Rusland na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie democratische hervormingen doorvoerde. Op een grasveld bij de Amsterdam Arena begint rond deze tijd de huldiging van Ajax. Het feest is deze keer niet op het Museumplein, omdat het daar vorig jaar uit de hand liep. Er worden nu speciale dranghekken gebruikt die niet omvergeduwd kunnen worden. En alle beveiligingscamera's in het gebied zijn op het feestterrein gericht. Oud-minister Hans Weijers wordt waarschijnlijk de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax. Ook oud-speler Theo van Duivenbode en oud-KLM-topman Leo van Wijk worden volgende maand als commissaris voorgedragen. Het drietal wordt gesteund door de belangrijkste aandeelhouders. Het weer, vanavond overwegend droog met hier en daar nog wat zon. Morgen wordt een bewolkte dag met af en toe wat regen. Het wordt ongeveer 15 graden. Het weekend is overwegend droog en fris. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is minder druk dan gebruikelijk op donderdag. Dat heeft te maken met de meivakantie. Er staan files op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Maarsen en knooppunt Everdingen 11 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Drie rijstroken zijn daar dicht. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad staat voor de Koenten 4 kilometer. A12 daarna richting Utrecht voor Nieuwebrug 4. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem voor Driebergen 4. A13 daarna richting Rotterdam voor Afritberg en Rode Reis 3. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Knoop Ridderkerk en Knoop het plein 7 kilometer. Dat komt er een ongeluk. De A20 ook van richting Gouda voor Knoop het plein 4. A28 Utrecht Amersfoort tussen de Uithof en Afrit en Dolder 3 kilometer.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 Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life. Now he's slowly losing his fire, close to retire. With one last hope, he puts his arms up higher. I can see him crying out, yeah. Is there anybody out there?